9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS eh, Journaal. gereageerd op het overlijden van wetenschapper Stephen Hawking. De universiteit Cambridge, waar Hawking werkte, noemt hem een uniek mens. Tim Berners-Lee, de bedenker en grondlegger van het internet, was een van de eersten die reageerde. We verliezen een groot denker en een prachtig mens, zegt hij. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard het Hoofd roemt Hawking als natuurkundige en noemt hem een rolmodel voor mensen met een handicap. En de acteurs van de populaire serie The Big Bang Theory... waar Hawking zeven keer een gastoptreden in had... noemen het een eer om met hem gewerkt te hebben. Minister Slob van Onderwijs wil een betere begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In het regeerakkoord is al afgesproken dat daar 15 miljoen euro aan wordt uitgegeven. Slob wil een betere begeleiding van leraren en experts. Ook kunnen ze na de basisschool een tussenjaar volgen voor ze naar de middelbare school gaan. Leraren zouden bijscholing moeten kunnen krijgen omdat ze hoogbegaafde kinderen soms onterecht het stempel ADHD of autisme geven. Er is wel geld voor kinderen met leerproblemen, het passend onderwijs genoemd, maar dat kunnen scholen nu nog zelden gebruiken voor zeer slimme kinderen. De Filipijnen stappen uit het internationaal strafhof. Dat heeft een hoge regeringsfunctionaris gezegd tegen persbureau Reuters. Het hof is een voorbereidend onderzoek begonnen naar de Filipijnse president Duterte. De regering in Manila is daar woedend over en zegt dat de president nu al door het hof als schuldige wordt gezien. Het RIVM wil dat er strengere wetgeving komt over het gebruik van de stof sinefrine in voedingssupplementen. Volgens onderzoekers kunnen schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Sinefrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten. Het wordt steeds vaker toegevoegd aan voedingssupplementen die bedoeld zijn om af te vallen of om sportprestaties te verbeteren. De stof kan de bloeddruk verhogen en kan schadelijke gevolgen hebben voor het hart- en vaatstelsel. Het weer eerst nog mist, maar vooral vanmiddag ook zon. Het blijft droog bij 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag ook droog, maar vanuit het zuidwesten gaat het vanaf het eind van de ochtend regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er komt langzamerhand een einde aan de ochtendspitsfiles. In de Randstad zijn het er nog 15 en dit zijn de files met wat meer vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten extra. En richting Amsterdam bij Eembrugge ook. Op de A2 Den Bosch-Utrecht ruim 20 minuten tijdverlies tussen de knooppunten Del en Everdingen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Leiden 10 minuten erbij.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 my lucky strike. Got me so high and then she dropped me, but she got me, she got me, she got me, Took me inside and then she rocked me, she keep me up all night. This is what it sounds like.